Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 moeten studenten vaker bij hun ouders aankloppen voor geld. Dat blijkt uit onderzoek van budgetinstituut Nibud. Omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. Leidt er volgens de onderzoekers ook toe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. Door de coronacrisis zijn de zorgkosten vorig jaar met bijna 9 miljard euro gestegen ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS. Huishoudens, verzekeraars en de overheid gaven samen 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 475 euro per Nederlander meer dan in 2019. De politie heeft afgelopen donderdag op een boerderij in de Kwakel in Noord-Holland... bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden, meldt de Telegraaf. Volgens de krant zijn de drugs en het geld vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Amerikaanse criminele organisatie. Volgens de politie was het woonhuis tot aan de nok toe gevuld met blok cocaïne en tassen vol contant geld. De politie heeft twee arrestaties verricht. In de zaak van de moord op een 13-jarig meisje in Oostenrijk... heeft de politie in Wenen twee tieners aangehouden. Het gaat volgens Oostenrijkse media om twee Afghaanse verdachten... van 16 en 18 jaar oud. Het lichaam van het meisje werd afgelopen weekend gevonden. Uit autopsie bleek dat ze was gewurgd en meerdere kneuzingen had. De verdachten moeten nog worden verhoord. En een verrassing gisteravond op het EK voetbal. Zwitserland schakelde wereldkampioen Frankrijk uit. Na verlenging was de stand 3-3, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. De Franse sterspeler Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot... en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder op de avond won Spanje na verlenging met 5-3 van Kroatië. Het weer. Vanmorgen trekken de laatste buien naar het noorden weg. Het is bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond opnieuw kans op buien met hagel en onweer.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 I haven't seen the coast for so long They got them here, but they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much That they get old they know this face.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 Er zijn twee mensen aangehouden. Door de coronacrisis zijn de zorgkosten vorig jaar met bijna 9 miljard euro gestegen ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS. Huishoudens, verzekeraars en de overheid gaven samen 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Het weer, de laatste buien trekken naar het noorden weg. Later opnieuw kans op buien met hagel en onweer.